Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Terreurverdachte Mohamed Abrini blijft zeker nog een maand langer vastzitten. Dat geldt ook voor vijf andere terreurverdachten. De zes zouden betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Brussel. Abrini zou ook hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs. Hij zegt zelf dat hij onschuldig is. De Tweede Kamer wil af van een geplande bezuiniging op onderwijs voor kinderen met een achterstand. Staatssecretaris Dekker wil volgend jaar minder geld uitgeven aan bijvoorbeeld extra scholing voor peuters met een taalachterstand. Maar een Kamermeerderheid vindt juist dat er geld bij moet. De Tweede Kamer gaat nu zelf op zoek naar financiering. Over drie jaar moet Europa klaar zijn voor het toestaan van zelfrijdende auto's. De Europese ministers van Vervoer hebben daarover afspraken gemaakt in Amsterdam. De ministers willen verkeersregels beter op elkaar afstemmen. Ook moet de apparatuur in de auto's in de hele EU aansluiten op de infrastructuur. Als de technieken toelaat, zouden de auto's kort na 2019 op de openbare weg moeten kunnen rijden. In het noordwesten van Syrië zijn bewoners van opvangkampen op de vlucht geslagen door een offensief van islamitische staat. De terreurorganisatie zou de kampen bij Aleppo onder vuur hebben genomen. In het gebied zitten tienduizenden vluchtelingen die Turkije niet binnen wil laten. IS probeert er gebied te veroveren dat in handen is van het vrije Syrische leger. De politie en de dierenbescherming hebben 32 verwaarloosde honden gevonden in een huis in Heerlen. Er zaten ook negen pups bij. De dieren waren ondervoed en zaten opgesloten in donkere hokken. De honden van verschillende rassen zijn naar een opvangadres gebracht waar ze worden verzorgd. Het is nog niet bekend of de eigenaren worden vervolgd. Het weer nog stapelwolken en af en toe zon bij 13 tot 17 graden. In het binnenland kunnen wat buien vallen, mogelijk met hagel en onweer. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het dan wisselvallig en smiddags wordt het dan vanuit het zuiden droger. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. 5 kilometer. En van Utrecht naar Den Bosch tussen Culenborg en de afrit nog eens 5. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Nieuw-Veenop 6. A9 Amstelveen-Diemen bij knooppunt Diemen 4 kilometer.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 But they never can compare to the girl sitting by my side. Saturday night at the moon you see. When you're with your baby, let's row in the balcony. ik ga nu wat zeggen. Ik ga het hebben over de havendagen. De havendagen van Zandvoort. En de boulevard is Paulusloot nummer 9. De kosten zijn 29,75 en het is vrijdag de 22 e tot zondag de 24 e En het is www.dehavenvanzandvoort.nl. De havendagen worden een jaarlijks terugleerd evenement dat de haven van Zandvoort zelf organiseert. Deze eerste editie staat in het teken van Fru de Mer. Deze worden gepresenteerd in een 4 meter hoge, hoe heet dat? Etagerie. Eh, etagerie, uh, Waarvan de onderste ring een diameter heeft van ruim 3 meter. De etagerie wordt gevuld met al de heerlijks uit de zee en diverse bijpassende wijnen. Deelnemen aan de havendagen kost 29,75 per persoon. Naast onbeperkt fruit de mer wordt er tevens eenmaal een halve kreeft per persoon geserveerd. Onze wijnleverancier Hans Molenaar en onze kaasleverancier Niels Gijsbergen... zullen de naaste de dagen enkel van hun producten laten proeven. Er is een wijnproeverij en de kaas zal een mooie hoek krijgen... waar de gasten kosteloos kunnen proeven. Vrijdag de 22e van 4 tot 8... zaterdag de 23e van 1 tot 8... en zondag de 24e van 1 tot 8. En reserveren is gewenst. Hans? Ja? Hou je ook zo van kosteloos? Heerlijk. when I make my tires squeal. Power at my feet and glory at the wheel. And I wind the windows down, let the wind blow through my hair. God knows where I'm going, but me, I don't care, Lord. This is the life of me. Lord, oh Lord, this and I'm pretty, and I wanna stay that way. Wanna be desirable till my dying day. I don't wanna be bedridden, an old and bitter sage. Half the nurses saying I'm young for my age. He's young. want jij gaat zo weer wat zeggen. Ik ga weer wat zeggen. Wat ga je zeggen dan, Hans? Ik ga iets hebben over de 10.000 stappen van Zandvoort. Gaaf, man. In Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen... met de mooie duinen en het strand om ons heen. Het wandelen in groepsverband zorgt er niet alleen voor dat je nieuwe mensen leert kennen... maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe mee. De wandelingen zullen begeleid worden door Sportservice Heemstede Zandvoort. Deze wandeling is het initiatief van Sportservice Heemstede Zandvoort. De naam 10.000 stappen is niet zomaar een mooi getal. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is er natuurlijk een goede manier om te ontspannen van de dagelijkse hectiek. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor iedereen die meer wil bewegen en is geschikt ook voor iedereen. En de deelnemen is gratis. Deelname is gratis en vooral aanmelden is niet nodig. Doorgaans wordt de wandeling plaatsen op de laatste zondag van de maand. In het strandpunt zal zijn Cafetaria Anytime de Oude Halt. De wandelkalender is te vinden op Sportservice Heemstede Zandvoort. Heeft u vragen over de wandeling? Dan kunt u contact opnemen met dezelfde sportservice. Of per e-mail info at of telefonisch 023 573 4679. It hadn't been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton I, Joe? tussen 14 en 20 april jouw stem uit op Pop-up Zandvoort. Op één of meerdere ideeën. Dit doe je door één of meerdere ideeën te liken. Het idee met de meeste stemmen krijgt voor maximaal 3000 euro... aan compensatie in de kosten voor het evenement. De nummer 2 krijgt maximaal 2000 euro en de nummer 3000 euro. Namens alle deelnemers en Pop-up Zandvoort... bedankt voor je stem en op naar de ideeën van Pop-up Zandvoort Weekend... Voor de uiteindelijke ranglijst nemen wij alleen het daadwerkelijke aantal stemmen, de likes, mee. Let op, het aantal van de Facebook-like-button rechts naast de like-knop toont is het gecombineerde totaal van het aantal likes. Het aantal keren dat een idee is gedeeld. En het aantal reacties op het idee. De cijfers dienen dus slechts ten indicatie. Op de pagina tussenstand vind je de werkelijke ranglijst. Heb je geen Facebook, maar wil je wel stemmen... Stuur dan een e-mail met jouw favoriete idee naar popup.zandvoort.nl. De stem van de meeste stemmen zonder Facebook... waarmee wij per e-mail contact hebben gehad... worden niet opgenomen in de tussenstand. Na de stemperiode worden deze stemmen handmatig verwerkt... en bij de likes opgeteld. De tussenstand die online zichtbaar is... is dus nog niet de definitieve eindstand. De eindstand, inclusief de stemmen per mail, worden bekendgemaakt op 25 april... tijdens de speciale pop-up borrel om 5 uur... waarvoor alle initiatiefdeelnemers een uitnodiging zullen of hebben ontvangen. Kijk naar de actuele stand van de stemmen onder de tussenstand op deze site. Wordt elke kwartier vervest. Hans? Ja? Het foutje, hè? Foutje? Ja, deze speciaal voor jou. Vanavond nemen de buien in de activiteit af. Maar later vanavond en vooral vannacht volgt vanuit het zuidwesten een gebied met buiige regen. De minimumtemperatuur varieert van 6 graden in Groningen tot 9 graden in Zeeland. Morgen start met regen. In de middag wordt de neerslag maar meer buiig en er is lokaal weer een klap onweer mogelijk. Vooral het zuiden en het zuidwesten van het land krijgen later in de middag ook nog enige tijd de zon te zien. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En er staat een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Zaterdag wordt een dag met regelmatig buien en tussendoor af en toe de zon. Daarbij waait het flink uit het westen tot het noordwesten. Aan zee is de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het noordelijk kustgebied is zelfs een stormachtige windkracht 8 wind korte tijd mogelijk. In het westen en het noorden van het land wordt het niet warmer dan 12 graden. In het zuidoosten van het lokaal nog 14 graden worden. Zondag wordt voorlopig de koudste dag met amper 10 graden. Een stevige noordwestenwind maakt het voor het gevoel nog kouder. Het weerbeeld bestaat uit zon, stapelwolken en een enkele bui. Na een koude nacht met wellicht vorst aan de grond... is het maandag vrij zonnig en droog. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. Ook de regen daarna de dagen daarna is het overwegend zonnig en droog. De temperatuur boekt nog een paar, dagen graad win, een paar graden winst. Later in de week neemt de neerslagbui weer toe. It's the time of the season When love runs high in this time give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun. daddy be rich? Is he rich like me? Has he take us any time to show to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you. daddy. Here is a rich like me. Zaterdag 16 april, de aanvang is kwart voor zeven... speciaal seizoensluiting in de Korverhal Zandvoort. De Golden Oldies, Flamingo en de Lions... tegen de oud-internationals de 20e eeuw. Kom kijken, het is een hele belangrijke wedstrijd. about this old town and all that it's suffering. Some say troubles about. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say trouble It's true, not gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. again. Wat is de gulden snede? De gulden snede is ook bekend onder de naam phi, de goddelijke verhouding of het Fibonacci-getal. Het is het verschijnsel dat vele afmetingen in de natuur zich verhouden als 1 staat tot 1,618. Er bestaan tientallen boeken over dit fenomeen en de vraag is of we de hand van God in deze verhouding kunnen herkennen. Veel van die boeken zijn niet bepaald wetenschappelijk en gebruiken een hoop hocus en fantasie om hun goddelijke claim kracht bij te zetten. Laat onverlaat het 1 bij 1,618 in de natuur vaak voorkomen. Ook in piramiden en op schilderijen is de verhouding te vinden. Een van de meest gehoorde theorieën is dat de guldensnede het natuurlijke of esthetische verantwoorde evenwicht is tussen bijvoorbeeld hoogte en breedte. De beroemdste voorbeeld is de Parthenon in, op de Acropolis in Athene. De rechthoekige voorgevel van deze tempel uit 450 voor Christus is vier keer zo breed als hoog. began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hey, touching hands, reaching out, touching me. lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching. zondag 17 april een kofferbakmarkt, parkeerterrein De Zuid. Voor de bezoekers is het gratis. En de website is www.onair-events.nl Op zondag 17 april zal On Events de eerste kofferbakmarkt van het seizoen organiseren... tijdens de Vintage at Zandvoort. Dat dit jaar voor het eerst op het parkeerterrein De Zuid in Zandvoort georganiseerd zal worden. Tijdens de schitterende evenement worden vele bezoekers verwacht. Vintage het Zandvoort is een evenement voor vintage Volkswagens tot MK1... waar veel extra faciliteiten omheen worden georganiseerd. Leuk voor de bezoekers en voor de verkoper. Wilt u spullen verkopen op deze kofferbakmarkt... dan kunt u een plek reserveren bij info at of telefoonnummer 06 194 27 070. En u heeft al een kraam voor 15 euro. Ben jij een doorzetter en wil je het maximale uit jezelf halen? Schrijf je dan in voor de stormlooprun op 16 april 2016 op het circuitpark Zandvoort. Je ploegt jezelf een weg door de diepe grindbakken... klimt over metershoge obstakels, waad door modderige vennetjes... en sjouwt zandbakken over mulle paden. Over het circuit en door de duinen. Stormloop laat je niet met rust. Elke 300 meter weer staat er een nieuwe uitdaging voor je klaar. Kortom, de ultieme stormbaan waarvan je spieren gaan branden en je hart sneller gaat koppen. Maat met A afloop een finishparty voor jou en je vrienden. Kies jouw afstand en zorg ervoor dat je in vorm bent. Zaterdag 16 april, locatie circuitpark Zandvoort. Het adres is burgemeester van Alverstraat 108. De prijs is 35 euro en het begint om 11 uur s morgens. En de website is www.stormloop.nl en L.